Jobboot met het NOS Journaal. Het totale aantal Nederlandse slachtoffers bij de vliegramp in Oost-Oekraïne is naar boven bijgesteld. Er zijn nu 195 doden met de Nederlandse nationaliteit. Dat heeft minister Timmermans gemeld in een debat met de Tweede Kamer. Het extra Nederlandse slachtoffer is een meisje van twee jaar oud met een dubbele nationaliteit. Volgens Timmermans is het een dure plicht om al deze mensen recht te doen. De stoffelijke lichaamsresten en bezittingen van de overledenen moeten zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En verder moet er volgens de minister worden uitgezocht wat er precies is gebeurd en moeten de daders worden berecht. Het geduld van de Tweede Kamer met Oekraïne raakt snel op. Volgens de PvdA is het land nu goodwill aan het verspelen... doordat de gevechten nog steeds gaande zijn bij de rampplek. De VVD vindt dat er te veel gepraat wordt... en dat Oekraïne er onmiddellijk voor moet zorgen... dat de forensische experts en marechaussees veilig hun werk kunnen doen... en naar de stoffelijke resten en bezittingen van de slachtoffers kunnen zoeken. De Tweede Kamer wil van de ministers weten... wat Oekraïne beloofd heeft aan Nederland... en of een staakt het vuren op handen is. Op Curaçao is de eigenaar van een aantal loterijkantoren opgepakt in verband met de moord op politicus Helmin Wiels. De verdachte is Robbie Dos Santos. Hij wordt al langer in verband gebracht met de liquidatie. Vorige week werd oud-minister van Financiën Jamaluddin al gearresteerd. Hij is de halfbroer van Dos Santos. Kort voor zijn dood kondigde Helmin Wiels aan dat hij de loterijen van Dos Santos wilde aanpakken. De vermoedelijke dader van de aanslag in het Joods Museum in Brussel is uitgeleverd aan België. De 29-jarige Frans-Algerijnse man werd kort na de schietpartij opgepakt bij een controle in Marseille. Door de aanslag op het Joods Museum in mei kwamen vier mensen om het leven. Het weer alleen in het zuidoosten nog kans op een onweersbui. In de rest van het land droog en zonnig. Temperatuur 24 tot 27 graden. Morgen kans op lichte regen, maar ook geregeld zon. Het wordt morgen ongeveer 23 graden.